uur. Patrick Holtkamp met het nos staat staten proberen binnen te dringen. Dat heeft het ministerie van Nationale Veiligheid bekendgemaakt. In de meeste gevallen zijn de hackers niet geslaagd in hun opzet. Het was al duidelijk dat meer dan 20 staten doelwit waren geweest... maar nu is het exacte aantal bekend. Het ministerie zegt niet wie er achter de cyberaanvallen zaten... of wat de hackers precies van plan waren... Functionarissen van drie staten zeggen tegen persbureau AP dat de aanvallen op hun systemen gelinkt zijn aan Rusland. Volgens het ministerie waren de hacks in de meeste gevallen gericht op de voorbereidingen van de verkiezingen, zoals het kiezersregistratiesysteem. De systemen om stemmen te tellen zouden niet zijn belaagd. Het grootste deel van de SP-afdelingen die nog geen toestemming hebben om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen mag waarschijnlijk toch meedoen. Dat zei partijleider Roemer Met het Oog op Morgen. In de aanloop naar de verkiezingen in maart rommelt het bij de SP. In Hoorn en Rijswijk heeft het landelijke partijbestuur besloten... dat de lokale afdeling niet mee mag doen aan de verkiezingen... omdat de leden zich niet genoeg hebben laten zien in de wijken. Nog eens 15 gemeenten hebben nog twee weken om te laten zien dat ze actief genoeg zijn. Volgens Roemer is het bij sommige afdelingen een probleem dat er niet genoeg raadsleden, bestuursleden en vrijwilligers zijn. De politie heeft begin van de nacht zo'n 20 voetbalsupporters opgepakt op het station van Zwolle. De fans van Go uit Deventer zouden de trein waarin ze zaten hebben vernield. De supporters die op weg naar huis waren na een uitwedstrijd in Emmen... werden in Zwolle opgewacht door fans van rivaal Pek Zwolle. Op het station was veel politie om een confrontatie te voorkomen. Vanwege de situatie had de politie het treinverkeer korte tijd laten stilleggen. Het weer vannacht en de komende ochtend kans op mist.